Een voorspoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. De MA waren er meer ongeregeldheden. Ook in Rotterdam moest de politie ingrijpen. In het zuiden van de stad werd een aanhangwagen in brand gestoken. Een paar mensen zijn daar opgepakt. Het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug heeft ondanks de dichte mist een record aantal bezoekers getrokken. Het waren er ruim 60.000. Mensen mochten gratis met de metro richting de Erasmusbrug. Zo'n 10.000 mensen deden dat, onder wie burgemeester Abu Taleb. Bij een aanslag op een bekende nachtclub in Istanbul zijn zeker 35 doden gevallen. Zeker 40 mensen raakten gewond. Ooggetuigen zeggen dat een man, verkleed als kerstman, om zich heen schoot in de club waar zo'n 600 mensen binnen waren. De schutter zou nog binnen zijn. De politie is een grote klopjacht begonnen op de dader. In Den Haag is vannacht een politieagent aangereden door een auto. De agent is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is opgepakt. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Het is nog onduidelijk of de Britse koningin Elizabeth vandaag aanwezig is bij de traditionele nieuwjaarsmis. Ze heeft nog altijd veel last van een zware verkoudheid. Daarom is de Elizabeth van 90 ook al een kerstkerkdienst. Buckingham Palace maakt in de loop van de ochtend bekend of de koningin wel of niet naar de nieuwjaarsmis kan. En de hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de staatsloterij is gevallen op twee halve loten. Die zijn verkocht in Zeeland en Gelderland. De winnaars krijgen ieder 15 miljoen, euro belastingvrij. Vorig jaar viel de hoofdprijs ook al op twee halve loten.